te de met het NOS Journaal. De Hells Angels in Amsterdam verlaten. De gemeente begint vanmiddag met de sloop van het pand aan de Wenkenbachweg. De Angels moesten weg omdat de gemeente terrein een andere bestemming wil geven. Waar ze nu naartoe gaan is niet duidelijk. Bij gemeenten in de buurt zijn ze niet welkom omdat ze in verband worden gebracht met de georganiseerde misdaad. Vier supermarkten in de buurt van Nijmegen gaan bij wijze van proef iedere klant controleren die alcoholhoudende dranken wil kopen. De klant moet bij de kassa zijn ID-kaart of paspoort door een scanner halen waarbij de leeftijd wordt gecontroleerd. Als de klant te jong is wordt de koop automatisch geblokkeerd. De proef begint vrijdag en duurt een maand. Door de aanhoudende economische onzekerheid gaat de Van Landschotbank reorganiseren. De sanering moet vanaf 2015 ieder jaar een besparing opleveren van 60 miljoen euro. Personeelsbestand wordt ingekrompen met 10 tot 15 procent. En dat komt neer op 200 tot 300 mensen, waarbij Van Landschot gedwongen ontslagen niet uitsluit. Meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar, blijkt het onderzoek van het RIVM. Bij de mannen tussen 30 en 70 jaar is 60% te zwaar en bij de vrouwen 44%. De laatste keer dat het RIVM zo'n groot onderzoek deed is 15 jaar geleden. Toen was bijna de helft van de mannen te dik en een derde van de vrouwen. De toename van het overgewicht heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid. Er zijn vooral veel meer mensen met diabetes en hart- en vaatziekten. Het openbare leven in België ligt voor een groot deel stil door een algemene staking. Treinen en bussen rijden niet, scholen blijven dicht en in een aantal bedrijven wordt niet gewerkt. De staking richt zich tegen bezuinigingen van het kabinet. De eurotop in Brussel gaat vandaag gewoon door. Op de luchthaven van Brussel valt maar een beperkt aantal vluchten uit. Op het vliegveld van Charleroi ligt het vliegverkeer wel helemaal stil. Het weer nog. In het zuiden eerst nog wat lichte sneeuw. Vanuit het noordoosten opklaringen. Temperaturen rond het vriespunt. De komende dagen zonnig en droog winterweer. Met overdag lichte en s'nachts matige vorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.